Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de literatuur wordt dit jaar niet toegekend. Aanleiding is een schandaal binnen de Zweedse Academie, de organisatie achter de prijs. Enkele leden zijn de laatste tijd opgestapt, omdat de echtgenoot van een van de andere leden wordt verdacht van seksueel misbruik. Het gaat om de man van dichteres Catharina Frostensen, die ook is opgestapt. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij zeker 18 vrouwen seksueel heeft misbruikt, onder meer in gebouwen van de academie. Ook zou hij de Zweedse kroonprinses Victoria hebben betast. Daarna zou hij na namen, daarnaast zou hij namen hebben gelekt van schrijvers die kans maakten op de Nobelprijs. De laatste keer dat de Nobelprijs voor de literatuur niet werd uitgereikt was in de Tweede Wereldoorlog in 1943. Het dodental door het noodweer in India is verder opgelopen. Bij de hevige onweersbuien en de zandstormen zijn 125 mensen omgekomen. Vooral de deelstaten Uttar Pradesh en Rajasthan zijn getroffen. De meteorologische dienst van India waarschuwt ook voor de komende vier dagen voor noodweer in deelstaten in het noorden van het land. Het noodweer is volgens de dienst het gevolg van een ongebruikelijke combinatie van weersomstandigheden. De stakingen bij de Franse tak van Air France KLM hebben het bedrijf in het eerste kwartaal zo'n 75 miljoen euro gekost. Ook vandaag wordt er door werknemers gestaakt voor meer loon. De luchtvaartmaatschappij biedt 2% en dat vinden ze lang niet genoeg. De Surinaamse president Bouterse ontkent dat politie en kustwacht nalatig zijn geweest na de aanval door piraten vorige week. Daarbij zijn waarschijnlijk 15 vissers gedood. Behalve dat er te laat actie zou zijn ondernomen, viel ook niet goed dat Bouterse op staatsbezoek naar Brazilië ging en niets van zich liet horen.